te Hark met het NOS Journaal. Tijdens Oud en Nieuw zijn 21 mensen aan één oog blind geworden door vuurwerk, melden de gezamenlijke oogartsen. Het aantal oogletsels daalt, maar de verwondingen zijn wel steeds ernstiger. Ongeveer de helft van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. De oogartsen pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. In Egypte komt vandaag het nieuwe parlement voor het eerst bijeen. Het is het eerste Egyptische parlement in tientallen jaren dat door vrije verkiezingen tot stand is gekomen. Die verkiezingen werden mogelijk na de val van president Mubarak, na nu bijna een jaar geleden. Het land wordt sinds die tijd bestuurd door een militaire raad. Die blijft aan tot na de presidentsverkiezingen in Egypte, die in juni worden gehouden. PvdA, D66 en GroenLinks presenteren vandaag een initiatief wetsvoorstel voor de natuurbescherming. Zijn het niet eens met de plannen van staatssecretaris Bleker. In het voorstel staat onder meer dat grote natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Ook willen de drie partijen dat de 700 miljoen aan bezuinigingen op natuurbeheer van tafel gaan. De topmannen en oprichters van Blackberry-fabrikant Research in Motions Emotion zijn per direct opgestapt. Jim Bolsely en Mike Lazaridis hebben het bedrijf meer dan 20 jaar geleid. R.E.M. Maakt, maakt moeilijke tijden door. De BlackBerry-telefoons hebben veel terrein verloren aan de iPhone van Apple en aan Android-smartphones. De oprichters blijven wel lid van de raad van bestuur van R.E.M. De twee wijken in Rotterdam die gisteren werden getroffen door een stroomstoring hebben weer elektriciteit. Zo'n 20.000 huizen in Prinsenland en Schiebroek zaten urenlang zonder stroom. Halverwege de avond was de storing verholpen. Volgens de netbeheerder ontstond de stroomstoring door een kortsluiting in het net. Het weer dan nog. Eh, in de loop van de ochtend buien, later met kans op hagel en onweer. Er staat vrij veel wind, het wordt een graad of 7 vandaag. Morgen eerst zonnige periode, later in het zuidwesten bewolkt en wat regen. Het wordt dan 6 graden, de rest van de week wisselvallig. In het weekeinde mogelijk droger en kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij Reewijk 3 en bij Nieuwerbrug 4 kilometer na een ongeluk.